Clemens Peters met het NOS Journaal. Aanlokken op een aantal plaatsen in het centrum. De gemeente wil onder meer de Dam en het Leidseplein beveiligen tegen een terroristische aanslag met bijvoorbeeld een vrachtwagen. Sommige van de 96 blokken die vannacht worden geplaatst kunnen ook gebruikt worden als bankje. Ze wegen tussen de 400 en 500 kilo. Twee weken geleden werd ook al een deel van het gebied voor het Centraal Station op deze manier beveiligd. Een verwaarde man heeft vanavond in zijn appartement aan de Rotterdamse Strevelsweg met opzet een gaslek veroorzaakt. De politie meldt dat de man regelmatig voor problemen zorgt in de wijk. Hij is aangehouden. Tientallen woningen in de buurt zijn ontruimd. Bewoners zijn met bussen naar een opvanglocatie gebracht. Politiemensen in Colombia hebben 12.000 kilo cocaïne in beslag genomen... met een geschatte straatwaarde van ruim 310 miljoen euro. Volgens president Santos gaat het om de grootste drugsvangst in het land ooit. De cocaïne lag onder de grond verstopt op vier boerderijen in het noordwesten van het land. Volgens president Santos waren de drugs van de Golf Clan. Die wordt gezien als de grootste criminele organisatie van het land. De waarde van de bitcoin, de virtuele munt, is afgelopen dag tot een recordhoogte gestegen. Hij werd 10% meer waard en kostte op een bepaald moment 8000 dollar per eenheid. Later zakte de waarde terug tot 7300 euro. De bitcoin is in feite een stukje versleutelde computercode waar waarde aan wordt toegekend zonder tussenkomst van banken of overheden. De vrees is dat veel zwart geld wordt omgeruild voor bitcoins en op die manier wordt witgewassen. gewassen. Het weer. De komende uren kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen wordt het 10 graden. Eerst is het dan nog droog met zon. Later raakt het bewolkt en gaat het soms regenen.